Bring it to me. Because I need your love so bad. Een geweldige slijper. <laughs> ja, van Fleetwood Mac. Need Your Love So Bad. Mhm, op deze toch wel mooie zondag. Goedemorgen. Welkom bij de zondagmorgen van GoFam. Tot 12 uur gaan we je oren verwennen met heerlijke muziek.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 can go. The morning. Experience is cheap. I should listen to the warning. But the cradle is soft and warm. prettig. Muziek van Crowded House hier op de zondagmorgen van GoFM. Ehm, Into Temptation. En wat hoorde je ervoor? Oh ja, een prachtige antieke van 10cc, Dana uit 1973. Het is wel een beetje, een beetje frisser dan gisteren. Hè? Allemachtig, wat een eh, verschil. Maar liefst 12 eh, graden, 11, 12 graden verschil met gistermorgen. Maar ja, het is wel een stuk beter zo. Ehm, kijk even naar het weer van vandaag. Je hoorde het net al in het nieuws. Maar eh, ja, het wordt toch een graad of 20, eh, 21. En in Westdorpen zullen ze er wel weer een graadje of twee bovenop smokkelen. Eh, en er is een regenkansje, maar niet echt groot, zeggen ze. Een millimeter of twee of zo. Nou, daar liggen we ook niet wakker van. by the moon and the stars in the skies. And I swear. like the shadow that's by your side. I see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part. Cause I stand beside you through the years. You'll only cry those happy tears. And though I make mistakes, I'll never break your heart. And I swear by the do us part.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 Oh, chariot, are golden. the singing tree rebirth rains made mirrors of the earth. The sun was just yellow energy. There is a living promise land, even over fields of sand. Seasons fill my mind and cover me, bring it back more than a memory. Oh, chariot, your golden waves are. Give, give, give, give, give, give. it to me! Prachtige muziek van Gavin de Crawl. Chariot. Mm, daar word je dus helemaal zen van. <laughs> lekker op deze mooie zondagmorgen. En All For One en I Swear. Straks in de show gaan we praten over losliggende stoeptegels. Althans, daar is wat mee. En wat daarmee is, dat hoor je straks ehm, ja, in een interview met Herman de Bruin en KBO-PCOB. Dat dus straks over, nou doe eens wat, een minuut of zeven na onder andere Boudewijn de Groot. de zee daalt en brandend rijst de zon omhoog. De bange waterdrager haalt meer water, want de zee valt droog. De zee rijst, de zee stijgt en langzaam daalt de zon omlaag. De waterdrager zwoegt en hijgt, misschien dat hij het redt vandaag. Want de zee moet gered van de zon want de zee moet gered van de zon. Waterdrager, draag het water naar de zee. Waterdrager, draag het water naar de zee. en doof de hete avondzon. De waterdrager slaapt en rust tevreden dat hij het halen kon. En de zee heeft gered van de zon. En de zee heeft gered van de zon. Waterdrager, draagt het water naar de zee Drager, draagt het water naar de zee. De zee vlamt, de zee brandt, de waterdrager groeit zijn rug. De zon stijgt aan de achterkant, de waterdrager haast zich terug. Want de zee moet gered van de zon, want de zee gered van de zon. Waterdrager, draag het water naar de zee. Waterdrager, draag het water naar de zee.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 You are a friend of mine. came out in front and I was hiding. But now I'm so much better, and if my words don't come together, listen to Wat een zwoel nummer. Carpenters. A Song for You. Mm -hmm. En wij Grote, waterdrager. Die hebben we wel nodig. De warmte is namelijk nog niet de studio uit. Die warmte van de afgelopen dagen. Ja, dat duurt wel even voordat dat uit het beton is. En uit de muren. Dus het is hier tamelijk warm nog in de studio. Terwijl het buiten eigenlijk een stuk frisser is dan de afgelopen dagen. Goed, tijd voor ons eerste onderwerp. Um, stoeptegels. Jawel, hier is mijn collega Herman de Bruin. Ik ga praten met Ingrid Treppes, is directeur van de seniororganisatie KBO, PCOP. En we gaan het hebben over de gebroken stoeptegel. Nou, hoe dat precies zit, Ingrid, dat willen we graag weten. Welkom overigens. Ja, goeiedag. Dat is een actie eh, van ons, omdat wij vorig jaar heel veel mensen hebben benaderd eh, vanwege de gemeenteraadsverkiezingen over de veiligheid in hun omgeving. Eh, viel het ons op dat bij de open vragen ehm, eh, vrij veel reactie kwam over eh, de ehm, nou ja, de, de, onveiligheid in en om het huis. En dan gaat het ons met name over eh, buiten het huis. Eh, de obstakels die mensen tegenkomen, waar ze over struikelen, eh, waardoor ze op de intensive care komen. Mhm. En daarna ook angstig zijn om dat ommetje te maken. En vandaar dat wij dit op hebben gepakt en de gebroken stoeptegel in het leven hebben geroepen. Ja, toen dachten wij van nou, wij moeten eigenlijk de gemeentes maar stimuleren om daar toch wat sneller op te reageren en wat mee te doen. Ja, maar is het niet zo dat gemeentes behoorlijk eh, bezuinigen op het onderhoud aan eh, de openbare ruimte, om het zo maar even in het algemeen te zeggen? Ja, dat zou ik nog niet durven te zeggen. Ik weet wel dat ze het heel druk hebben, de gemeentes hoor. Dat er natuurlijk veel op hun afkomt en eh, nou ja, daar ook alle begrip voor. Alleen ja, wij eh, willen toch namens onze achterban eh, toch wel aandacht vragen voor die ongeregeldheden om de veiligheid van mensen te waar blijven morgen. En dan ook toch wel te reageren op de meldingen die mensen doen. Ja, ja, want mensen doen wel meldingen bij de gemeentes vaak. Die hebben vaak een apart telefoonnummer of via de website kunnen mensen reageren. Maar of er dan iets gebeurt, dat is ehm, een ander verhaal natuurlijk. Maar jullie willen de gemeentes daartoe oproepen van zorg ervoor dat het, eh, de omgeving goed blijft. Veilig ja, blijft. zeker, zeker. Dus wij hebben nu gevraagd, een, een brede uitvraag gedaan van stuur foto's op, meld het op het moment dat je nou ja, al langer eh, ziet dat er uh, ongeregeldheden zijn. Boomwortels die eh, stoeptegels omhoog drukken. Mhm. Nou ja, al die dingen die je kunt bedenken. En waar niet op gereageerd wordt, uh, stuur het ons op. Want dan gaat de gemeente waar wij de meeste meldingen van krijgen... die gaat een echte stoeptegel krijgen die beschilderd is als gebroken stoeptegel. En de bedoeling is dat die dan eh, ergens ook echt op de straat komt te liggen... als aanmoedigingssignaal eh, ja, signaal van ga echt wat, niet beter met de veiligheid van senioren om. Ja, het is een beetje een negatieve wedstrijd begint het te worden. Wie krijgt hem, de gebroken stoeptegel? Ja, eigenlijk wel. Ja. We, ja, we proberen hem nog wel positief eh, eh, te laden door het als aanmoedigingsprijs eh, in het aan te kondigen. Maar eigenlijk is het toch wel, wil je deze prijs niet winnen? Dat klopt. Ja. nee, of je gaat denken van, hé, hey, we moeten er iets mee doen. Want dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk zeker wel van jullie uit, van PS, KBO-PCOB, de vraag van, let erop en ga, vraag er aandacht voor. Over dat melding gesproken, hoe kunnen mensen dat melden? Eh, dat is via onze website uh, eh, kbopcob.nl slash tegel. Meld je daar als je ziet eh, dat er dit soort ongeregeldheden zijn. Maar ook bij de gemeente melden maar? Ja, dat is wel de aanbeveling. Want het is natuurlijk fijn als eh, al door de oproep eh, mensen wat wakker geschud hebben. En dat er gezegd kan worden van nou het is eigenlijk ineens toch binnen twee weken al opgelost. Dus dat is ook goed. Ja. ja, gemeenten moeten alert blijven op deze zaken. Ja, zeker. En als het eh, bij meerdere gemeentes echt een probleem is, dan gaan wij ook met partijen waar we vaker mee praten, zoals bijvoorbeeld de VNG, gaan we natuurlijk ook in gesprek. Oh ja om de zorg kenbaar te maken. Ja. de overkoepelende organisatie voor alle gemeentes. En die heeft natuurlijk ook een stem bij de gemeentes. Precies. Ja. Dus dat is de gebroken stoeptegel. En als je mee wil doen daaraan, kijk even op de website. Dan eh, kom je het allemaal tegen. En als je denkt, nou ja, het helpt toch niet, gewoon toch doen, hè? Ja. Ja, dat is het belangrijkste. Ehm, een mooie actie om eh, mensen wat makkelijker over straat te laten lopen en ook de veiligheid te verhogen. Want ja, alles wat eh, valt en breekt, dat kost ook een hoop geld zeker Naast de ja, narigheid die het heeft. Eh, ja, er is onderzoek geweest en er zijn toch uh, eh, 2500 mensen op jaarbasis die eh, door om deze reden op de intensive care terechtkomen. Dus dat willen we heel erg graag naar beneden brengen. Dat in ieder geval. En daar zijn jullie eh, mee begonnen met de actie De Gebroken Stoeptegel. Ingrid Rep, zij sprak erover, de directeur van de seniororganisatie KBO PCOB, om het te veranderen dat mensen veiliger over straat kunnen lopen.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 Yes, we're living in the love of the common people. Smiles from the heart. een paar uur vullen met de muziek van Electric Light Orchestra. Maar doen het niet. We beperken ons vandaag tot Showdown uit 1974 hier bij GoFam. Ja, wel lekker hoor. Maar even aan het kijken naar de website van eh, GoFam. Ja, er staan wat nieuwtjes op, maar die zijn uh, nou niet zo actueel. Nou, er gebeurt ook niet zoveel als het heel warm is. Dus, eh, wel interessant om de website van GoFam te volgen hoor. wwwgo rtv.nl. Daar vind je al het nieuws uit Zeeuws, Vlaanderen bij elkaar. En uh, ja, dat is hele vrolijke dingen tussen, maar ook wel nare dingen. Nou ja, uh, je bent op de hoogte als je daar naartoe gaat. www.go-rtv.nl Elle a toujours un peu de vin, quelques fruits, un peu de pain, pour les amis qui ont faim. Mama Goursika. Elle a le cœur grand comme le ciel, Elle est sincère comme elle est belle. Mama Boursiga. Elle est comme ces vieilles dames en noir qui portent en elles leur histoire. Mama Boursiga. Il paraît même que le bon Dieu, il en était fou amoureux en la dessinant de ses doigts. Mama toujours pour ces garçons quand ils sont loin de la maison. Mama Gorsiga Elle sourit quand on pense à elle, elle aime bien qu'on lui soit fidèle. Mama Gorsiga N'allez pas croire tout ce que l'on dit, au fond c'est elle qui nous unit. Mama Gorsiga sans mieux qu'il y ait des différences, elle ne fait pas de préférence. Tous ses enfants le sont, corse. Mama, Corsica tussen ons tweeën. Er is geen spoor meer, alles uitgewist. Ik heb je verdreven, yeah. Onze liefde is voorbij. Ik heb me best, ik voel me vrij. En er zijn daar. blazing het lied, laten we eerlijk zijn, van Cadans, Dagen dat ik je vergeet. Ja, een beetje triest ook eigenlijk. Op een mooie zondag. Zoals ik al zei, een eh, fressere dag dan de afgelopen dagen. En dat hebben we ook wel nodig ook hoor. Want zo warm... ik weet niet of jij het uithoudt, maar ik in ieder geval niet. En we merken het hier in de studio dat het eh, aardig warm is. Nog van de warmte van de afgelopen dagen. Het zit hier allemaal in de muren. Dat heb jij thuis waarschijnlijk ook wel. Goed, oh, het loopt al aardig tegen 11 uur. Goh, jongen, het gaat de tijd snel. Overigens hoorde je ook Patrick Flori in de show. Mama Corsica. Goedemorgen trouwens. Fijn dat je erbij bent bij GoFM. prachtig nummer van Take That, The Flood. Nou ja, die komt er misschien straks aan. Hoewel, als ik <laughs> naar het weerbericht kijk, amper 2 mm eh, regen. Zal er wel geen sprake zijn van een vloed. Um, Zometeen weer tijd voor nieuws, weer en eh, wat mededelingen. En daarna ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de show. En dan gaan we een beetje meer tempo maken. Nou, gezellig voor op de zondagmorgen. Terwijl jij misschien aan het ontbijt bent, het late ontbijt of de vroege brunch. Nou, tot besluit van dit uur nog even een zenmomentje, Nog even het matje uitrollen. En dan luisteren naar ehm, Enya en Dark Side Island. Wat mij betreft tot over een paar minuten.